Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Glennis Grace heeft zich geplaatst voor lentejacht America's Got Talent. De Nederlandse zangeres kreeg van het Amerikaanse publiek genoeg stemmen om door te mogen. Optreden van Grace was al nacht. Het publiek kreeg vervolgens een dag om te stemmen op zijn favoriete artiest... waardoor de uitslag pas vandaag bekend werd. De halve finales van America's Got Talent zijn op 4 en 11 september. Het is nog niet bekend tijdens welke van de twee shows Grace moet optreden. Een 22-jarige 32-jarige man uit Amsterdam die was opgepakt voor een steekpartij is kort na zijn arrestatie overleden. Hij stak een vrouw van 18 op straat in de Amsterdamse wijk De Pijp in haar rug. Ze raakte daarbij licht gewond. De dader wist te ontkomen, maar een 41-jarige Amsterdammer ging achter hem aan en sloeg hem met een hard voorwerp op zijn hoofd. Toen de politie arriveerde verzette hij zich hevig tegen zijn aanhouding... tot zijn hartslag ineens weg was. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar hij overleed later in het ziekenhuis. Het gemeentehuis in Bemmel is door de aanslag van nacht waarschijnlijk maandenlang niet bruikbaar. Het gebouw raakte zwaar beschadigd toen een auto met gasfles het pand binnenreed, waarna een felle brand uitbrak. De publiekshal en de ruimtes achter de balies zijn volgens de gemeente verwoest. In de rest van het pand is flinke rook- en roetschade en ook de apparatuur is aangetast. De komende tijd worden noodgebouwen neergezet. Het motief van de dader is nog niet bekend. Hij kwam bij de aanslag om het leven. Ondanks de flinke groei in de bouwsector keert de overgrote meerderheid van de bouwvakkers die sinds de crisis van 2008 vertrokken niet meer terug. Maar 15% van hen is weer aan de slag gegaan in de bouw en dat terwijl het aantal openstaande vacatures bijna 10 jaar tijd niet zo hoog is geweest. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Veel mensen vonden werk in een andere sector. Het weer tot besluit. Het is licht tot half bewolkt en hier en daar kunnen wat mistbanken ontstaan. Temperaturen lopen uiteen van 12 graden aan de kust tot 17 in het oosten van het land. Aan het begin van de dag is het overal vrij zonnig en wordt het een graad of 25.